Renate Evers met het NOS Journaal. Een van de die zaterdag op de A2 bij een achtervolging op een file inreed is weer vrij. De 24-jarige Rotterdammer die nu weer vrij is was de bijrijder. Het is onduidelijk of hij wel verdachte blijft. Hij was samen met bestuurder bij een tankstation weggereden zonder te betalen. En de politie zette de achtervolging in. Ter hoogte van Apkoude reed de vluchtende auto met hoge snelheid op een file in. Daarbij kwam een automobilist om het leven. De benzinedieven raakten lichtgewond en werden in het ziekenhuis aangehouden. Er komt geen samenwerking tussen vervoersbedrijven RET en QBus. Ze wilden samengaan om in de aanbestedingsprocedure het busvervoer in de regio Rotterdam binnen te halen. Maar volgens de NMA is de kans op het verstoren van de markt te groot. Er zou volgens de NMA een te lage prijs kunnen worden geboden, waardoor andere bedrijven zoals Connection en Arriva geen kans hebben bij de aanbesteding. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot 239 en er zijn ongeveer 1300 gewonden. Dat heeft de vicepremier bekendgemaakt. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Inmiddels begint de hulp op gang te komen. Voor de slachtoffers worden tenten en voedsel aangevoerd. Een 23-jarige Hagenaar is zijn rijbewijs kwijt omdat hij 110 kilometer te hard reed. Op een weg waar 50 is toegestaan reed de man 160. Agenten die hem door de bebouwde kom zagen schuren wisten hem uiteindelijk aan te houden. Schaatser Sven Kramer doet komend weekend mee aan de NK-afstanden. De KNSB heeft hem toegevoegd aan het deelnemersveld van de 5 kilometer. Door anderhalf jaar blessureleed kon hij zich niet officieel plaatsen. Maar de KNSB heeft nu besloten dat Kramer toch aan de 5 kilometer op de NK mag meedoen. Het weer, het is zonnig. De maxima liggen rond 12 graden. Maar door een stevige oosten tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Morgen is het bewolkt en gaat het regenen. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Knopend Vonderen.